Tamar lag waarschijnlijk al op de weg toen ze werd aangereden. De man reed niet roekeloos, zegt het OM. Vastgesteld is dat deze meneer 60 km per uur reed en je mag daar 80 rijden. En vastgesteld is ook, ja, dat is eigenlijk wel een, eh, een feit van algemene bekendheid als je die weg kent. Dat is niet een plek waar je midden in de nacht iemand op de weg hoeft te verwachten. Dus uiteindelijk het verwijt wat hem wordt gemaakt is gewoon een, een lichter verwijt politie heeft twee mensen aangehouden bij de vechtpartijen gisteravond op het strand van Zandvoort. Zijn allebei Amsterdammers van 29. Ze zitten nog vast. Bij de vechtpartijen raakten meerdere mensen gewond door rondvliegend glas. De kans op een ongeluk is een stuk kleiner als je een rijhulpsysteem in je auto hebt, hebt meldt RTL Nieuws. Dan gaat bijvoorbeeld het stuur trillen als je niet helemaal goed in de baan blijft rijden. En die automatische waarschuwing werkt hartstikke goed, zeggen verzekeraars. Daar komt uit dat die rijhulpsystemen ja, in sommige gevallen heel effectief zijn en eh, de kans op op een ongeval kunnen terugbrengen met 50 tot wel 65 procent. En het is warm vandaag en jij en ik zijn niet de enigen die daar last van kunnen hebben. Huisdieren ook. Bij de dierenopvang Amsterdam doen ze er alles aan om de beesten koel te houden. We hebben nu dik over de 100 honden. We hebben op elk veld wat je ziet, hebben we zwembaden. En overal hebben we sprinklers, dat het echt koel blijft. Ze kunnen echt oververhit raken. We raden ook aan om overdag echt niet eh, met de hond te gaan wandelen. Echt alleen poepje, plasje en weer naar binnen. Ook de katten hebben een eh, zwembadje, maar echt erin gaan ze niet. Konijnen hebben het meeste last van de warmte. In hun hokken liggen daarom bevroren flessen water waar ze dan tegenaan kunnen gaan liggen. Ja, het is bijna overal tropisch warm. Het wordt 29 tot 34 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. En ook morgen zijn er wat pittige buien. Het wordt dan maximaal 31 graden.